Joris met het NOS-journaal. Bij invallen in verschillende Franse steden zijn 19 moslim-extremisten opgepakt. Dat heeft president Sarkozy bekendgemaakt. De invallen waren onder meer in Nantes, Toulouse en in Parijs. Er werden onder meer vuurwapens en kogelwerende vesten in beslag genomen. Vorige week werd in Toulouse de 23-jarige Mohamed Merah doodgeschoten na een urenlange belegering. In de weken daarvoor schoot Merah zeven mensen dood. Volgens een bron bij de politie is er geen verband tussen Mira en de arrestaties, maar volgens Franse media is dat wel het geval. Twee op de drie Nederlanders zijn somber over de toekomst van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Slechts één op de vijf mensen vindt dat het goed gaat. De pessimistische stemming wordt veroorzaakt door de economische crisis. Steeds meer Nederlanders verwachten dat de economie het komende jaar verder verslechtert. Volgens het SCP is de stemming in de zomer van vorig jaar omgeslagen. Ook het vertrouwen in de politiek is sindsdien gedaald. Minder dan de helft van de Nederlanders is tevreden met politiek Den Haag. Opvallend is dat bijna alle ondervraagden tevreden zijn over hun eigen leven... De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn het eens geworden over een bezuiniging van 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking. Dat schrijven de Telegraaf en de Volkskrant op basis van bronnen in Den Haag. PVV-leider Wilders heeft verschillende keren gezegd dat extra bezuinigingen alleen bespreekbaar zijn als er ook flink wordt gekort op ontwikkelingssamenwerking. Binnen het CDA ligt dat erg gevoelig. Waarschijnlijk gaat het CDA er nu mee akkoord om Wilders binnenboord te houden. Wilders leek deze week te breken met de coalitie, maar besloot gisteren om mee te blijven doen. Het weer, in het zuidwesten opklaringen, in de rest van het land bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 12. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dit was het NOS Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 4 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 5. A27 Breda richting Utrecht. Tussen Nieuwegein en Knopen 4 kilometer. A28 Zwolle Utrecht. Bij Amersfoort 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de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 graça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 and I'm coming home.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 was a perfect day Problems all left alone weekender's on our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself I was someone else, someone good. Yeah. It's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just You're going to read just what 哦。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

mooiste lied. Er is een nacht waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik het met jou. jou, niet wetend wat de reis eindigen zal. Nu leer ik hier in een wild stad en heb net de nacht van.